Zouden zich met name bezig met coördinatie van noodhulp en medische verzorging van slachtoffers van de aardbeving. Hoe lang de Nederlanders nog in Haiti blijven is niet bekend. Het Amerikaanse leger heeft de troepenmacht in Haiti teruggeschroefd. Er zijn nu nog 13.000 militairen. Vorige maand waren dat er nog zo'n 20.000. Julia Timoshenko, die vorige week de presidentsverkiezingen in Oekraïne verloor... stapt definitief naar de rechter om de uitslag aan te vechten. De huidige premier van Oekraïne zegt dat ze bewijs heeft dat er met ruim 1 miljoen stemmen is gefraudeerd. Ze zei dat de winnaar van de verkiezingen, Viktor Yanukovych, nooit de rechtmatige president van Oekraïne zal zijn. Volgens internationale waarnemers zijn de verkiezingen eerlijk verlopen. De Nederlandse man die zwaar gewond raakte toen hij en zijn vrouw werden overvallen in Rio de Janeiro is weer bij bewustzijn. Dat heeft de Braziliaanse politie bekendgemaakt. De 37-jarige man werd in zijn arm en buik geschoten... toen hij wilde voorkomen dat een jonge gewapende man de rugzak van zijn vrouw stal. De vrouw kreeg klappen met een pistool. De dader is er zonder buit vandoor gegaan. Het Nederlandse stel was op huwelijksreis door Zuid-Amerika. In Dresden zijn gisteren toch meer dan 25 mensen gewond geraakt... bij de rellen rond de herdenking van het bombardement van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn er bijna 30 mensen aangehouden. Dat maakte de Duitse politie rond middernacht bekend. In eerste instantie waren er geen gewonden en geen arrestaties gemeld. De jaarlijkse herdenking in Dresden wordt door neonazies aangegrepen om te demonstreren. Dat werd gisteren verhinderd door een keten van tegendemonstranten. Bij het station, waar de meer dan 6000 neonazies zich hadden verzameld, ontstonden rellen. Veel van de gewonden zijn politieagenten. Het weer, het vriest 2 tot 5 graden en plaatselijk valt wat lichte sneeuw. Overdag stijgt de temperatuur tot rond het vriespunt.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 would never wish bad things, but I don't wish you well. Could you tell?